met het nms Journaal. De gemeente Loon op Zand, de GGD en de Veiligheidsregio... houden rond het middaguur een persconferentie... over de gevolgen van de coronabesmetting in de Brabantse plaats. Een man van 56 heeft het virus opgelopen in Italië. Hij zou daarna nog carnaval hebben gevierd in zijn woonplaats en in Tilburg. De man meldde zich woensdag zelf bij het ziekenhuis in Tilburg... en verblijft daar in isolatie. Familie van de man laat aan Hart van Nederland weten... dat hij zich verder geen zorgen maakt. Bij een vrouw uit de Duitse Herzogenraad... net over de grens bij Kerkrade is ook het coronavirus vastgesteld. De vrouw die thuis in quarantaine zit... heeft het virus waarschijnlijk opgelopen in Gangelt. Daar heeft ze carnaval gevierd, zeggen de autoriteiten in Aken. Eerder werd het virus al vastgesteld bij meerdere mensen... in de omgeving van Gangelt, net over de grens bij Schinveld. Daar zijn inmiddels 20 mensen besmet met het virus. De auto die betrokken was bij een dodelijk verkeersongeluk op de A12 bij Zevenaar... was volgens de Duitse politie eerder in de nacht gebruikt bij een plofkraak in Emmerich. Bij dat ongeluk zijn twee mensen omgekomen toen de auto tegen een vrachtwagen botste en van de weg raakte. Een derde inzittende is nog spoorloos. Huizenverhuursite Airbnb neemt maatregelen om overlast voor omwonenden tegen te gaan. Zo worden verhuurders die zich niet bij de gemeente hebben geregistreerd van de site gehaald. Ook kunnen buren die last hebben van toeristen 24 uur per dag bellen naar een noodlijn. En gaat Airbnb in Amsterdamse huizen proeven doen met geluidsmeters. Met de maatregelen zegt het bedrijf zijn eigen toekomst in Nederland veilig te willen stellen. Het staat in een brief van de directie van Airbnb aan het kabinet waar NRC over schrijft. Het weer nog, in het noordoosten nog zon... maar vanuit het zuidwesten meer bewolking en ook regen. Mogelijk ook wat natte sneeuw. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt maximaal 7 graden. Morgen vooral in de namiddag en avond regen en dan een graad of 11. Dit was het NWS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en de aansluiting met de A4 richting Den Haag. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Alsmeer en knooppunt Holendrecht 5 kilometer met 10 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door een ongeluk op de A2. En de A10 knooppunt Watergaasmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen knooppunt Watergaasmeer en Amsterdam Buitenveldert 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd.